Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het plan om het collegejaar studenten te halveren zet geen zoden aan de dijk. Dat schrijft de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel. De regering wil het collegegeld voor het eerste jaar aan een hbo of universiteit halveren... en voor de eerste twee jaar voor een studie aan een lerarenopleiding. Maar volgens de Raad van State scheelt dat hooguit ruim 2000 euro. En dat valt in het niet bij de 60.000 euro die uitwonende studenten gemiddeld kwijt zijn aan een opleiding. In de Turkse hoofdstad Ankara is ongeveer anderhalve kilo aan radioactief materiaal in beslag genomen. Het zou gaan om de stof californium, dat alleen in de VS en Rusland wordt gemaakt. Vier mannen zijn opgepakt. Ze wilden er 72 miljoen dollar voor. Het radioactief materiaal wordt gebruikt in kernkoppen, nucleaire centrales, de olieindustrie en de mijnbouw. De Noord-Syrische stad Afrin wordt geplunderd, meldt het Franse persbureau AFP. Dat zou gebeuren door Syrische rebellen die in de afgelopen weken Turkije hebben geholpen bij de strijd om de stad. Afrin werd gisteren veroverd op Koerdische milities. In de zaak Nicky Verstappen heeft ongeveer 1 op de 3 mannen niet meegedaan aan het DNA-verwantschapsonderzoek. Van de 21.500 opgeroepen mannen kwamen er ruim 14.000 opdagen. Toch is de politie tevreden over het verloop en opkomst. Gisteren was de laatste dag waarop mannen DNA konden afstaan. Als er families zijn van wie niemand aan het onderzoek heeft meegedaan... worden die mannen gevraagd om dat alsnog te doen. En in Parijs is een verdachte aangehouden van een schietpartij in Blerik. Hij werd opgepakt bij een controle op luchthaven Orly. De man zou betrokken zijn bij de dood van een man van 22. Die werd in november in Blerik op klaarlichte dag doodgeschoten. De verdachte wordt naar Nederland gebracht, maar wanneer is nog niet bekend.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 De A15 richting Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen ook 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar eh, de weg is hier weer vrij. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brien Noordbrug 10 minuten. A22 Velzen-Beverwijk ook weer 10 minuten vertraging bij Beverwijk door een kapotte auto. De ook is daar dicht. En de A44 richting Den Haag voor de verkeerslichten van Wassen Wassenaar eh, zo'n kwartier vertraging. En de A208 van Haarlem naar Velzen voor de aansluiting met de A22 2 kilometer en 20 minuten vertraging.